Zes uur. Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Italië zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een kabelbaan, melden de hulpdiensten. Twee mensen zijn zwaar gewond geraakt. In het noorden van het land stortte een cabine met 15 mensen naar beneden toen een kabel het begaf. De kabelbaan vormt een verbinding tussen de oever van het meer Lago Maggiore en de top van de berg Mottarone. De cabine kwam terecht in een ontoegankelijk bebost gebied. Reddingswerkers kunnen er moeilijk bij. Militaire vakbonden dringen erop aan dat Afghaanse tolken die voor Nederlandse militairen hebben gewerkt zo snel mogelijk naar Nederland worden gehaald. Nu buitenlandse militairen zich uit Afghanistan terugtrekken zijn er zorgen over de veiligheid van de tolken. De Taliban dreigen met aanslagen tegen hen. Volgens minister van Defensie Bijleveld zijn de meeste Afghaanse tolken al naar Nederland gehaald. Maar volgens de vakbonden AFNP en VBM gaat dat niet snel genoeg. Wit-Rusland heeft een journalist en oppositieleider opgepakt. Het vliegtuig waarin hij zat werd naar het vliegveld van Minsk geleid toen het boven Wit-Rusland vloog. De journalist wordt gezocht door de Wit-Russische autoriteiten op verdenking van terroristische activiteiten. Hij speelde met zijn Telegram-kanaal een grote rol bij de organisatie van de protesten tegen president Lukashenko. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen. De Red Bull-coureur breeft de Ferrari van Sainz en de McLaren van Norris voor. En daarmee neemt hij als eerste Nederlander ooit de leiding in het WK over. Verstappen heeft nu na vijf races 105 punten. Dat is vier meer dan Hamilton. En het weer nog op de meeste plaatsen droog met soms wat zon. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Morgen buien, later mogelijk met hagel en onweer.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 Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego. Y es que se está prendí en fuego, que no se enamore, y hasta para el juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego.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 Maar elke stap is er eentje. En je moet niet vergeten dat ik met je meeloop als dat mag. Want ik, ik ben de wind in je rug je draagt Als het water aan je lippen staat En ik, ik ben de weg die je wijzen zal Als de moed verdwijnt Raak je mij niet kwijt Als je het even niet meer ziet Kom dan hier, kom dan hier leven. Maar zag niet wat je had verwacht en hoe ver de afstand je tot nu toe heeft gebracht. Maar je begrijpt het pas beter als je kunt kijken met je hart. En weet dat ik met je meekijk elke dag. Want ik, ik ben het licht in het donker. Ik ben de stilte die je hoort als het antwoord dan vanzelf komt. Oh, ik, ik ben het oog van je zekerheid. Als de storm dreigt, dat jij het overstijgt. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom dan hier bij mij. Want ik zal zoveel meer zien. En als het even niet meer gaat, kom dan hier, kom dan hier bij mij. Want ik zal er voor jou zijn. Ik zal er voor jou zijn een rustpunt heel dichtbij. Vertrouw maar op jezelf op dit moment.